Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een inval door Israël in Rafah zal een gamechanger zijn... en een humanitaire ramp veroorzaken. Dat zei demissionair premier Rutte afgelopen avond in de Tweede Kamer. Als Israël Rafah in het zuiden van de Gazastrook aanvalt... sluit Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionaire kabinet onmiddellijk samen... om te praten over een reactie, zei Rutte... Hij voegde er wel aan toe dat hij geen aanwijzingen heeft dat er zo'n aanval op korte termijn aan zit te komen. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump heeft opnieuw gezegd dat NAVO-landen genoeg moeten uitgeven aan defensie als ze willen rekenen op bescherming van de Verenigde Staten. Binnen de NAVO is afgesproken dat landen minimaal 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie moeten uitgeven, maar niet alle landen houden zich daaraan. Trump stoort zich daar al jaren aan. Waarom moet de VS rijke landen beschermen terwijl wij het meeste betalen, vraagt Trump zich af. Het parlement van Hongkong is unaniem akkoord gegaan met een nieuwe nationale veiligheidswet. Die geeft het pro-Chinese stadsbestuur meer mogelijkheden om tegenstanders aan te pakken. Hongkong hoort bij China, maar stond lang onder Brits bestuur. Bij terugkeer onder het gezag van Peking in 1998 werd afgesproken dat vrije pers en vrijheid van meningsuiting zeker 50 jaar in stand zouden blijven. Dat is niet gebeurd. In 2019 botste het stadsbestuur al met de pro-democratiebeweging. De nieuwe wet wordt zaterdag van kracht. In de eerste kwartfinales van de Champions League zijn de voetbalsters van Ajax hard onderuit gegaan. In de Johan Cruijff Arena verloor Ajax vanavond met 3-0 van Chelsea. De return is volgende week woensdag in Londen. Het weer vannacht bewolkt, in het noorden misschien wat motregen, in het zuidoosten mogelijk met wat mist. De komende dag begint bewolkt, later af en toe zon. In het noorden kan het wat regenen en het wordt 15 tot 18 graden.